11 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Een man van 26 zit vast voor betrokkenheid bij de dood van vier mannen... in een pand in Enschede dinsdag. Hij werd dinsdagavond al opgepakt in de omgeving van Dordrecht... maar de politie heeft het nu pas bekendgemaakt. Een tweede man die werd opgepakt is weer vrijgelaten en wordt niet meer verdacht. De vier slachtoffers werden gevonden in een pand waar een grow shop zou zijn gevestigd. Twee van hen zouden betrokken zijn geweest bij illegale wiethandel. In hetzelfde gebouw in Enschede werd in juni een partij wiet gevonden. Nederland wil nog steeds geen Europees leger... heeft minister Bijleveld van Defensie herhaald in de Tweede Kamer. Ze vindt de ambities van de Franse president Macron... en de Duitse bondskanselier Merkel veel te ver gaan. Wij gaan over onze eigen militaire inzet, zei de minister. Bondskanselier Merkel zei dinsdag in het Europese parlement... dat het niet efficiënt is als alle landen het leger op eigen houtje regelen. Een paar dagen daarvoor pleitte Macron al voor een echt Europees leger. Minister Grapperhaus is positief over het landelijk invoeren van het stroomstootwapen. De politie concludeert na een proefperiode dat de, taser een goede aanvulling is op wapenstok en pepperspray. Grapperhaus zegt tegen het ANP dat hij wel een onderzoek naar de gezondheidseffecten wil afwachten. Het kabinet is bereid om de AOW-leeftijd los te koppelen van de levensverwachting. Dat is een gebaar aan de vakbonden bij de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel. De gesprekken daarover zitten in de beslissende fase. De plannen van de vakbonden zouden 6 miljard euro per jaar kunnen kosten. Maar zover wil het kabinet niet gaan. Bij een grote controle langs de grens met Duitsland vandaag... is een, in een auto 30.000 euro gevonden. De drie inzittenden zijn opgepakt. Bij de controle van douane, marechaussee en de politie... zijn nog drie andere mensen opgepakt. Twee die nog werden gezocht en één automobilist die te veel had gedronken.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 terug bij Peaceful Radio Show 12, 1307 hier op CFM Zandvoort. Kom ik daar nog bij 1200? Maar goed, maakt niet uit. 1307. You Are The One, dat is het nieuwe album van Brian Hagen. En daar beginnen we dan ook mee. Het is een eh, solo pianist. Dan gaan we naar Japan met de artiest... Eh, Marth, Mart, ja, ik weet niet M-A-R-T-H, zo eh, schrijf je het. Met zijn eh, album Towani. Towani. meer informatie over deze healing music artiest op de website van Peaceful Radio. verder nog, nog heleboel andere werkjes natuurlijk. Via peacefulradio.info kan je de playlist vinden. En daar nou, dan kan je lekker meelezen. Meer informatie ook over de artiesten. Ik wens je heel veel luisterplezier. I am Anaya, one of the artists of Peaceful Radio. Please visit my website www.anayamusic.com. Bye!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 해도 내 sun. serdeczka na orez Marwiny szyganki Wokół tańczy narod and thou. This is Byron Metcalf, and you're listening to Peaceful Radio. This is guitarist Carl Weingarten. Thank you for listening to Peaceful Radio. This is guitarist Carl Weingarten. Thank you for listening to Peaceful Radio.